Als ah, u zegt, u hebt een mooie pokkel, geloof die, Als ik die ruis onder die mooie kleren, begin ik te grijpen. Nu is mijn lijf en mijn beste, mijn grootste, mijn smot op de klompen. Als ah, u zegt, Ja, de zon die schijnt zo mooi over het strand hier. En ik zei die topless liggen in de zon. Dan zei ik al die vieze jongens weer kieken. En ik denk dan, jongen, dat ben die jongens toch dom. Maar toen zegt, doe het een mooie poko, geloof die, geloof die. Als ik die zou zonder die mooie kleren, begin ik te graag. Doe is mijn lijf, mijn beste, mijn grootste, mijn smok op de klompen. Als u zegt, doe het een mooie poko, geloof die, geloof die. in bier zitten zonder doel heen. Ze zei toen, hey, smeer me in me lekker een. Ja, dat deed ik, begon van boven naar onder. Ik velde wat roos in town, begon het gedonder. Azu zegt, zes, doe het een mooie poko, geloof die, geloof die. Als ik die zei zonder die mooie kleren, begin ik te grijpen. Nu is mijn lijf mijn beste, mijn grootste, mijn smok op de klompen. Als ah, u zegt, u het een mooie poko, geloof die, geloof die. Als u zegt, u doe een mooie pokkel, geluidig, geluidig. Als ik die zei zonder die mooie kleren, begin ik te grijpen. Nu is mijn leven, mijn beste, mijn grootste, mijn smok op de klompen. Als u zegt, doe een mooie pokkel, geluidig, geluidig. Du hast een mooie koko, een leuke kleurie.